Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Justitie in Frankrijk eist levenslang tegen tien verdachten van de aanslagen in Parijs. Onder hen is Salah Abdeslam, de enige aanslagpleger die het overleefde... en de mogelijke opdrachtgever, Oussama Attar. In totaal staan 20 verdachten terecht voor de aanslagen... waarbij 130 mensen werden gedood in concertzaal Bataclan... een aantal restaurants en het stadion in Parijs. Tegen andere verdachten die betrokken zouden zijn bij de voorbereidingen... is 5 tot 8 jaar cel geëist. De organisatie die beslist of migranten mogen blijven... zegt dat hun werk steeds zwaarder wordt. Er zijn zoveel wetten en regels dat ze soms beslissingen moeten maken... die harteloos overkomen. Ook hebben ze te weinig geld om lange wachtlijsten weg te werken. Voorlopig komt er geen mega-datacentrum van Facebook in Zeewolde. De overheid wil de grond niet verkopen aan moederbedrijf Meta. En dat bedrijf zelf lijkt ook niet meer zo'n haast te hebben. Je hoort onze techverslaggever. Ja, Meta heeft op de pauzeknop gedrukt. Dus Meta doet nu even helemaal niks. Het heeft ook te maken met het feit dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer tegen zijn in feite. Dus dus nu aan de gemeente Zeewolde. Daar zit een nieuwe raad die in meerderheid tegen is. Dus de vraag is hoe het nieuwe college hierover gaat oordelen. Ja, ik verwacht toch wel dat Zeewolde dit gewoon eigenlijk niet meer wil. Het vorige gemeentebestuur was van plan om Facebook naar Zeewolde te halen. Maar later kwam uit dat er vooral nadelen aan zaten. Het datacentrum gebruikt erg veel stroom en het levert nauwelijks banen op. Morgen komen studenten massaal samen op de Dam in Amsterdam voor het grote Stufie-protest. Het leenstelsel is afgeschaft en de basisbeurs komt terug. Maar dat is niet genoeg, zegt Alina van de organisatie. Die moet hoger als we willen dat de volgende generatie studenten schuldenvrij kan afstuderen. We staan hier ook omdat de compensatie voor de pechgeneratie, oftewel de leengeneratie eh, echt onvoldoende is. En verder willen we ook gewoon dat, het, dat er een keer geïnvesteerd wordt in studenten en het onderwijs. Volgens Alina worden veel studenten beperkt door hun studieschuld. We zien ook natuurlijk dat steeds minder studenten op kamers kunnen gaan. Steeds minder vaak zichzelf kunnen ontplooien naast hun studie. En na hun studie natuurlijk eh, geen hypotheek kunnen krijgen vanwege de studieschuld. De organisatie verwacht morgen duizenden mensen. Het weer, bewolking trekt weg vannacht. Morgen veel zon, het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een bus met pech op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen...